uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De wereldwijde uitstoot van CO2 door fossiele brandstoffen en de industrie stijgt dit jaar waarschijnlijk met 2,7 procent, ondanks het klimaatverdrag van Parijs en ondanks de toename van alternatieve energiebronnen. Dat blijkt uit een prognose van de internationale onderzoeksgroep Global Carbon Project, waar ook Nederlandse wetenschappers aan meedoen. De stijging brengt de doelstellingen van Parijs in gevaar, zeggen de onderzoekers. Voor 2017 was de CO2-uitstoot drie jaar lang stabiel. De belangrijkste oorzaak van de stijging is de toename van olie- en gasverbruik... met name door wegverkeer, scheepvaart en luchtvaart. De rente op studieleningen gaat omhoog. De Tweede Kamer heeft daar in meerderheid mee ingestemd. De hele oppositie is tegen het wetsvoorstel van minister van Engelshoven... maar de regeringspartijen zijn voor. Volgens het voorstel wordt het rentepercentage vanaf 2020 gebaseerd op de 10-jaarsrente... in plaats van de huidige 5. Omdat de rente hoger is naarmate die langer vaststaat... betekent dat in de praktijk een verhoging. Het zou gaan om gemiddeld zo'n 12 euro per maand. Demonstranten met opvallende gele hesjes zijn nu ook opgedoken in Irak. In Basra eisen zo'n 100 mensen betere basisvoorzieningen. In het zuiden van Irak zijn water en elektriciteit sporadisch beschikbaar... en de werkloosheid is er hoog. In Irak zijn er al maanden demonstraties tegen de levensomstandigheden... maar de gele hesjes leveren nu extra aandacht op. De hesjes zijn in Frankrijk het symbool geworden van protesten... die begonnen na de verhoging van de brandstofprijzen. Oostenrijk wil per 2020 alle plastic draagtasjes verbieden. Daarmee is Oostenrijk na Frankrijk en Italië het derde EU-land dat plastic tassen volledig in de ban doet. Stevige kunststoftassen die vaker gebruikt kunnen worden vallen buiten het verbod. In Nederland moet er sinds twee jaar betaald worden voor plastic tassen. Gratis plastic tassen zijn ook hier verboden. Het weer vanuit het westen gaat het wat harder regenen.